Vijf uur. Wolthuis met het NOS Journaal. Volgens ooggetuigen begonnen die toen de supporters een vuurwerkbom tussen agenten gooiden. De politie heeft daarna hard opgetreden en daarmee zouden veel gewonden zijn gevallen. Er zijn ook veel vernielingen aangericht. De rellen lijken zich af te spelen rond de Spaanse Trappen, een toeristische trekpleister. Eerder vandaag legde een Italiaanse rechter acht Feyenoord-fans elk een boete op van 45.000 euro, omdat ze zich gisteren misdroegen op een plein. Feyenoord speelt vanavond een Europa League wedstrijd tegen AS Roma. Zo'n 3000 IS-strijders zijn de Turkse grens overgestoken om aanslagen voor te bereiden in Turkije. Dat meldt de Turkse media op basis van informatie van de Turkse inlichtingendienst. De islamitische terreurorganisatie zou het in het land gemunt hebben op ambassades en consulaten van de landen die in Syrië en Irak doelen van IS aanvallen. En ook zouden IS-strijders via Bulgarije Europa binnen willen komen om daar aanslagen te plegen. De ontslagen oud-directeur Norton Albayrak van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers moet later dit jaar voor de strafrechter verschijnen. Haar wordt valsheid in geschriften ten laste gelegd. Ze wordt ervan verdacht dat ze haar secretaresse en chauffeur heeft gevraagd afspraken in haar elektronische agenda te veranderen om privégebruik van haar dienstauto te verhullen. Albayrak ontkent dat. Volgens haar is zij in 2012 ten onrechte op staande voet ontslagen. Ook Albayraks man wordt strafrechtelijk vervolgd. Hij wordt van verdacht Al-Bayraks ex-chauffeur... voorafgaand aan een eerdere rechtszaak met de dood te hebben bedreigd. Het weer. Vanavond meer bewolking en kans op wat regen. Morgen wordt het grijs, vooral smiddags kan het gaan regenen. En dan wordt het een graad of zeven. Dit was het NWS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de langste files op de A1 richting Amersfoort. Vanaf knooppunt Eemnes tot Bunschoten 5 kilometer. Richting Amsterdam voor, Bun voor staat 3 kilometer. Op de A2 Utrecht naar Bos voor knooppunt Deil 3. De A12 Utrecht Den Haag. Een kapotte vrachtauto bij Woerden. 10 kilometer file vanaf knooppunt Lunetten. Op de A12 Utrecht-Den Haag op de parallelbaan tussen Hoograaf en Oude Rijn 3 kilometer. A13 Den Haag-Rotterdam dus vanaf knooppunt Ippenburg tot Delft file rijden. En daarna tot aan Berkel en Rode Reis over 3 kilometer. A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse 3. Richting Breda op de A16 voor knooppunt Ridderkerk 3 kilometer op de parallelbaan. Bij Rotterdam richting Gouda op de A20 voor knooppunt de Brechtseplein 5. De A27 Gorkum-Almere bij Beeldhoven 5 kilometer. A27 Utrecht-Gorkum bij Lexmond 6.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 Dit is ZFM. en de feesten. Het kraken van de derde tree. Ik zie de vlek die nooit meer wegging. Mijn broertjes eerste kopje thee. Ik hoor de bel als hij niet stuk was. groen deur. vaas met bloemen. Ik was er blij mee als een kind. Ik hoorde stemmen van de buren. Hun stap, het kraken van hun bed. Hun hondje later overeen. grammofoon en het toilet. Dag huis, dag lieve al. verhuizer zegt bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel. Waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing. Maar het oude huis wordt gauw gesloten. met twee mannen. Waarvan er één de grond straks koopt. Dag huis, dag lieve oude woning. Hier komt een flat, zegt men, met lift. Maar jij staat, ondanks al je scheuren klaverjassen. Bridge, iedere maandagmiddag van 1 tot half 5... in een zaal aan het Rode Kruisgebouw van de Nicolaas Beeslaan nummer 14. Info bij Fini van der Meulen, telefoonnummer 023 5716 863. Ik herhaal 5716 863. En klaverjassen, ook iedere middag van 1 tot half 5... in de Open Golf aan de Duintjesveldweg nummer 3. We hebben hier weer ruimte, dus we kunnen weer nieuwe klaverjassers uitnodigen. Info bij Afke van Heunen, telefoonnummer 023 5719897. 897. Ik herhaal 023 5719 897. too. you'll ever know. Yes, darling, I'm so hurt. <laughs> because I still love you so. But, but, even Bijna één op de 5 geregistreerde verdachten van een misdrijf was in 2013 een buitenlander. Ruim de helft van deze groep, 1 op de 10 verdachten, heeft geen vast adres. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek. Bij de meeste gevallen gaat het om illegale, rondreizende benders, toeristen en seizoenarbeiders. Sinds 2007 is er vooral een toename te zien van het aantal verdachten uit Oost-Europa. In 2013 gaat het om 31.000 buitenlandse verdachten zonder vaste of verblijfvergunning. Nederlandse verdachten hebben slechts bij uitzondering geen vast adres. De grootste groep verdachten uit Oost-Europa zijn Polen en Roemenen, gevolgd door Bulgaren en Litouwers. Polen houden zich bezig met winkeldiefstal en rijden onder invloed. Roemenen hebben zich ook gespecialiseerd in winkeldiefstal, maar ook met zakkenrollerij. Ook Bulgaren doen veel aan zakkenrollerij. Ruim 20% van de Litouwse verdachten is actief in de autodiefstal. meer welvaart lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. De Nederlandse groei gaat ten koste van het huidige leefmilieu. En dat voor toekomstige generaties. De economie moet eerst vergroenen. Nederland kent een hoog levensstandaard. Welvaart en welzijn staat op een zeer behoorlijk niveau. Zelfs in het toch al zo rijke West-Europa behoren Nederlanders tot de meest welvarende inwoners. Blijft het ook zo? Het is lastig voor te stellen dat het anders gaat worden. Toch is die hoge kwaliteit van leven niet vanzelfsprekend. Er loeren gevaren, meldt de nieuwste Monitor Duurzaam Nederland. Deze derde monitor was vorige week onderwerp van gesprek op een symposium over groene groei. De hoge welvaart in Nederland is voor een belangrijk deel gebaseerd op het grote beslag op natuurlijke hulpbronnen. Zoals land, bodem, water en lucht. We hebben veel vee rondlopen veel zware industrie en er rijden veel auto's rond. We zijn ons natuurlijk kapitaal aan het verbruiken, zegt Jan-Pieter Smits, projectleider van de monitor Duurzaam Nederland en werkzaam bij het Centraal Bureau voor Statistiek. Hij geeft als voorbeeld het verliezen aan biodiversiteit van de oorspronkelijke hoeveelheid ecosystemen en verscheidenheid van soorten is Nederland al 84% verloren gegaan. Bovendien zijn onze economische activiteiten nogal energie-intensief. We gebruiken veel fossiele brandstoffen. Daarom stoten we, vergelijken met onze mede-Europeanen, veel koolstofdioxide uit. Op een symposium aanwezige experts zijn het over één ding eens. Je moet eerst vergroenen. Daarna kun je pas weer gaan verdienen. Maar dat, maar dat is dan maar zo. Want economische activiteiten mogen niet meer leiden tot uitputting van hulpbronnen en aantasten van het milieu. Hier en nu, later en elders, zegt Paul Elkes, hoogleraar aan de Universiteit van Londen. Voor opkomende economieën is dat een geweldige opgave. Kijk naar China. Dit land wil fors blijven groeien. De verwachting van de bevolking is torenhoog. Vergroenen ziet hij echter als een harde randvoorwaarde. En daarna wellicht groeien in harmonie met de natuurlijke omgeving. En zo niet, dan verdwijnt de beschaving. not be too rich, but you'll never ever be alone. Cause you've got lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover, rabbit's foot, or a good Lucky lips. Lucky lips are always kissing. Lucky lips are never blue. Lucky lips will always find a pair of lips so true. Don't need a four-leaf clover. Rabbit's foot taste of love is sweet. When hearts like ours meet, I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher, and it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns The ring of fire The ring of fire The ring of fire The ring of fire Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen, lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kent ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers dan in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steun deze fantastische organisatie met een gift.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 Vanavond neemt de bewolking vanuit het westen toe... en laat in de avond gaat het in het westen regenen. De maxima liggen tussen 8 graden en de opklaringen... en 5 graden onder hardnekkige bewolking. De zuid- tot zuidwestenwind is matig, aan de kust vrij krachtig. Later in de middag en avond in het noordelijk kustgebied mogelijk hard, 7 bevoor. Komende nacht is het bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. De zuid- tot zuidwestenwind is matig. Aan de kust en boven het IJsselmeer krachtig tot hard. Morgen overdag is er veel bewolking. Aanvankelijk regent het nog, maar de regen trekt in de loop van de ochtend naar Duitsland weg. Later in de middag en in de avond gaat vanuit het zuidwesten uit opnieuw regenen. De middagtemperatuur loopt op naar een graad of 7. De wind komt uit het zuidwesten, is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. In de loop van de middag draait deze naar het zuiden. Zaterdag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. En de maximumtemperatuur rond de 7. Er is veel wind uit het noordwesten. Zondag bewolkt met lichte regen of motregen. De minimumtemperatuur ligt rond de 3, 0 graden. De maximumtemperatuur tussen de 6 en de 8 graden. Er is veel wind uit het zuidwesten. Langs de stranden bewolkt en af en toe regen. There's a world of sun and sand Full of sky and far from land where evening breezes caress the shore like a gentle, comforting hand. Fragrant blossoms, honeybees, careless laughter upon the breeze. Our lovers fade into pools of deep purple shadows among the trees. Listen to the ocean. Echoes of a million seashells. Forever it's in motion. Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. faces drawn in the sky, and two white birds clinging like foam to the crest of a wave rolling by. The silence of noon, the clamor of night, the heat of the day when the fish won't bite. These are the things that remind me of the day you sailed out of sight. Listen to the ocean. Echoes of a million seashells. Forever it's in motion. Moving to a rhythmic and unwritten music that's played eternally. Adventure Week. In de voorjaarsvakantie zijn kinderen de baas in Zandvoort aan Zee. Zandvoort aan Zee staat tijdens de Kids Adventure Week bol van spannende, ondeugende, maar bovenal leuke activiteiten speciaal voor kinderen. Een heuse kinderburgemeester zwaart de scepter en zorgt ervoor dat de week ordelijk verloopt. Dit jaar zal Finn Damhof de Amsketing in ontvangst nemen en zorgen dat alles ordelijk verloopt tijdens deze week. Wil je weten welke leuke, spannende en stoere activiteiten nu al bekend zijn? Kijk dan snel op www.kidsadventureweek.nl meer informatie, organisatie VVV Zandvoort, telefoonnummer 023 5737 933. En het e-mailadres is marketing@vvvzandvoort.nl NL. Alweer een verzoekplaat. En deze verzoekplaat is speciaal aangebracht door mijn kleinzoon Kilian. En Kilian die mag een weekje bij opa en oma logeren.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 Het paviljoen is gesloten van 13 oktober tot 13 maart. Daarom de Ayuma Winter Edition in het Amsterdams Beat Hotel in Zandvoort. Ayuma tussen App en vloed is een maandelijks evenement van november tot februari. Zaterdags wordt er gedineerd in het Ayuma-stijl. Zondag staat in het teken van Lazy Sunday. Lounge, borrel, bites en DJ's. Inderdaad, lekker met een wijntje en een muziekje de zondagmiddag door. Een weekendarrangement inclusief Ayuma-diner, overnachting en ontbijt in het Amsterdam Beat Hotel in Zandvoort. De zondag is free entries van 21 en 22 februari. Wil je erbij zijn? Reserveer dan nu via 023 5714608 of zuidstrand.ayuma.nl. Meer informatie, restaurant App en Vloed. Badhuisplein van 2 tot 4. Het e-mailadres is zuidstrand.ayuma.nl Biljarten bij de seniorenvereniging Zandvoort. Biljarten in het HIK. Deze wekelijkse gloednieuwe samenwerkingsactiviteit in het HIK aan de burgemeester Nijwijnlaan 123. Vanaf 13.30 uur tot 16 uur kunnen maximaal zes spelers hun kwaliteiten op het groene laken tentoonspreiden. De deelnamekosten is 2 euro per keer, inclusief koffie en of thee. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Ton van Baarden, telefoonnummer 06 44 74 06 53.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 Si te quiere y te da felicidad. Te deseo lo más bueno para los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puedes hablar y estaré. contigo cuando triste está. I'll be there anytime you need me by your side to drive away every teardrop that you cry if he ever leaves you blue, just remember I love you and I'll be there before the next teardrop falls. De Sjoelkampioenschap de finale op 21 februari. Na de spannende voorronde zal er deze avond dan echt gestreden worden om de titel Beste Sjoeler van 2015. De geselecteerde vrouwen en mannen zullen het tegen elkaar opnemen. Zit je niet bij de selectie? Vraag dan je wildcard aan met de motivatie. De wedstrijd begint om half negen. Nog nooit gesjoeld? Geen probleem. Het gaat tenslotte om de gezelligheid. Welke dame of heer zal er dit jaar als winnaar uit de bus komen? Meer informatie? Café Koper, Kerkplein nummer 6. Het telefoonnummer is 023 5713 546 en de website www.cafekoper.nl Tijdens de voorjaarvakantie zijn de kinderen de baas in Zandvoort aan Zee. Vanaf zaterdag 21 februari tot 28 februari worden leuke, originele en spannende kinderactiviteiten georganiseerd in het kader van de Kids Adventure Week. Deze themaweek staat onder de bezielende leiding van de gekozen kinderburgemeester Vin Damhof. Een kort programma van de Kids Adventure Week. We beginnen met de Stoere Zaterdag. Op zaterdag 21 februari is het Stoere Zaterdag. Deze dag zit vol met leuke activiteiten die passen bij dit thema. De sportieve zondag. De eerste dag van de Kids Adventure Week begint meteen goed. Een dag vol met sportieve activiteiten. Gevolgd door de Maffe Maandag. En de Maffe Maandag, daar is onder andere bedenk je eigen pannenkoek, bezoek het Jutterzee Museum en de chocoladeworkshop. Dan hebben we de Doe Dinsdag. Toe Dinsdag zit vol met activiteiten waar je, activiteit, waar je actief aan mee kunt doen. Met onder andere Kids Dive Camp, knutsel, schildermiddag en koekjes maken. En dan hebben we de Wonderlijke Woensdag. Laat je verbazen tijdens de Wonderlijke Woensdag op 25 februari. Met onder andere voorleeskwartier, vossenjacht, wonderlijke beauty fun, wonderportret schilderen en de wonderlijke leesochtend. De Doldwaze Donderdag op 26 februari. Op deze dag zullen er activiteiten plaatsvinden waarbij je het zo gek niet kan maken als je zelf maar wil.